Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese landen zeggen dat ze mee willen praten over de toekomst van Oekraïne. Gisteravond sprak de Amerikaanse president Trump met zijn collega's Poetin en Zelensky... over een mogelijk einde van de oorlog. Hij denkt dat niemand wil doorvechten. I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. De vraag is dan natuurlijk hoe die vrede eruit moet komen te zien. Onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben gezegd dat ze erbij willen zijn als er wordt onderhandeld. En vandaag is een belangrijk moment voor de woningzoekers van de toekomst. Minister Keizer komt met een nieuwe woonwet. Het kabinet wil daarmee kunnen regelen hoeveel nieuwe woningen er worden gebouwd... voor wie en ook waar ze komen te staan. In België is een zooitje vandaag. Verschillende vakbonden komen in actie tegen de plannen van de nieuwe regering daar. In Brussel is een groot protest waar waarschijnlijk tienduizenden mensen op af zullen komen. Veel bussen, trams en metro's zullen uitvallen. er wordt vandaag nauwelijks post rondgebracht en ook het vliegverkeer in België krijgt er last van. Veel vluchten zijn verplaatst, onder meer naar Maastricht en Eindhoven. En De Speld heeft een officiële klacht ingediend bij het ministerie over asielminister Faber. Ze vinden dat zij uitspraken doet die zo bizar zijn dat ze wel bedoeld moeten zijn als satire. En dat zou oneerlijke concurrentie zijn. De hoofdredacteur van de Speld zegt in de Volkskrant dat het super verwarrend is. Als zij iets verzinnen over Faber, denken mensen dat het echt is. En als zij zelf uitspraken doet, denken mensen dat het van de Speld komt. Hij heeft wel een oplossing. Zij willen dat Faber een button gaat dragen met de tekst Ik ben satire. En het weer nog. Opnieuw een wisselend dagje met veel grijs en op sommige plekken kans op regen of sneeuw. In het westen is het vaker droog en zijn er vanmiddag ook opklaringen. Het wordt vandaag max 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Wat opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein heb je een kwartier vertraging door een pechgeval... Er is één rijstrook dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, sta je in de file door een ongeluk bij Amsterdam over Amstel. Vanaf Zeeburg kost dat je 10 minuten extra en daar zijn twee rijstroken dicht. En het rijdt langzaam op de N305 van Dronten naar Almere voor de aansluiting met de A27. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies.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 Europese landen dringen erop aan om mee te mogen praten over vrede in Oekraïne. Ze hebben een verklaring ondertekend, waaronder Frankrijk en Duitsland. President Trump wil haast maken en belde gisteren zelf al met Poetin en Zelensky. In het zuiden van Frankrijk heeft iemand bij een café in Grenoble een granaat naar binnen gegooid. Twaalf mensen raakten gewond, onder wie twee ernstig. En drie mensen die de familie van Michael Schumacher probeerden af te persen... hebben tot drie jaar cel gekregen. Ze hadden gedreigd foto's van de voormalig Formule 1-wereldkampioen online te zetten. Die zouden zijn gemaakt voor en na zijn ski-ongeluk. Sindsdien ligt Schumacher in coma. Het weer in het zuidoosten wat lichte sneeuw of regen. Vanmiddag overwegend droog met soms wat zon. Het wordt 2 tot 4 graden. up in the sky, way up above, and you were there, lifted your hands up. But then I saw a raven's nest, he led me 106.9. FM. ZFM. cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight.